Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Van de Syrische vluchtelingen die tussen 2014 en 2016 een verblijfsstatus kregen... ziet 55% zijn toekomst in Nederland. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau... na een onderzoek onder 3200 Syriërs. Vooral progressieve statushouders willen graag in Nederland blijven... ook als ze veilig naar hun moederland zouden kunnen terugkeren. Van de mensen voor wie religie niet belangrijk is... denkt 67 in Nederland te blijven. Van degene voor wie religie wel belangrijk is, wil 49 graag terug. VVD-leider Rutte wil met Forum voor Democratie-leider Baudet debatteren over Europa, maar dan op televisie, niet op Facebook. Rutte riep Baudet dinsdagavond op om in debat te gaan, onder meer over zijn Nexit-standpunt. Afgelopen avond zei Baudet dat hij dat wel wilde, maar dan op de avond voor de verkiezingen en zonder tv-redacties live op Facebook. En ook zouden de Europese lijsttrekkers van de twee partijen erbij moeten zijn. In Nieuwsuur zei Rutte dat hij alleen een één-op-één debat wil op tv. Jeroen Pauw krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf... een van tv-critici voor iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de tv-wereld. De jury vindt dat hij al 30 jaar laat zien dat hij journalistieke diepgang kan combineren met broodnodige luchtigheid en ogenschijnlijke nonchalance. In het programma Pau werden ook de nominaties bekend voor de Zilveren Nipkoff-schijf. Kanshebbers zijn programmamaker Sinan Kan. Voor Sinan zoekt de klas van Elias en voorbij de grenzen van saudi arabië Beide uitgezonden door BNN-VARA. En twee VPRO-series, de documentaire reeks Stuk... en de jeugdserie Zeven Kleine Criminelen. In Amsterdam wordt het 34e kampioenschap van Ajax gevierd. De club greep afgelopen avond voor het eerst in vijf jaar de landstitel. Het kampioenschap was zondag al vrijwel binnen... maar werd pas definitief na de 4-1-overwinning van afgelopen avond op de Graafschap. Morgenmiddag is de huldiging op het Museumplein. Het weer vannacht helder, 5 graden. Overdag neemt de bewolking vanuit het noordoosten snel toe. In het zuidwesten eerst nog wat zon, later in het oosten en noordoosten wat regen. Het wordt 13 tot 17 graden. Elkaar voor laten gaan in het verkeer.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 Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym aan het werken aan mijn daddy, yeah. Ik moest even rusten, ik ben geen machine. Voor mijn eerste waggie naar Mercedes dealer. Ben ik te gestrest, dan ga ik even shoppen. Binnenkort ga ik kijken naar wat mooie klokken. van mijn ogen te veel flits. Ik kreeg last van die mensen die te veel bitch. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, ik kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. Ibiza op een jacht Ik heb altijd overvracht Fotoshoots in Berlijn Ik ben niet meer klein en dat is heel de nacht Jij helpt omdat ik lach Ja, vroeger was ik last Full boys en bitch flickers Geef ik never ever nooit mijn trust Ach, af voel mijn jas Vroeger trein, nu met BK-klassen Fok de regels, ga niet aanpassen Fok de regels, gaan niet aanpassen Jullie weten niks van mijn pijn Jullie zijn alleen de fucking shine Nee, jullie weten niks Jullie zijn alleen de fucking shine Officiële BN'er op tv deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen van everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. Officiële BN'er op tv-kantine. Deze dagen maak ik money, je kan niet verdienen. Je kan haten, maar ze willen mafke everywhere. In de gym, aan het werken, aan mijn daddy, yeah. panic can say it all sounds crazy. They can say, they can say I've lost my mind.